Mijn tante is al midden in de vijftig. Maar oh, wat heeft die vrouw een temperament. Als zij je aankijkt met die grote kijker, dan is zij een gevaar voor iedere ver. Dus vrouwen houden een oogje in het zij. Want tante Klaar maakt alle mannen gek. Feest in de tent, feest in de tent, feest in de tent. Als tante klaar komt, dan is het feest in de tent. Want iedere vlotte vent wordt de tante graag verwend. Als tante klaar komt, dan is het feest in de tent, feest in de tent, feest in de tent. Als tante klaar komt, dan is het feest in de tent. Want iedere vlotte vent wordt de